Ze moeten bijvoorbeeld passagiers inchecken of vliegtuigslurven aansluiten. Zeker in drukke periodes is het een probleem, zegt FNV. Wat wij merken is dat op de luchthaven stagiairs eigenlijk worden ingezet om de gaten in de roosters te vullen ja, ook regelmatig aan hun lot werden overgelaten. En dat is niet de bedoeling. En wij merken dat deze eerste ervaring als stagiair ook negatief is en er veel ook niet terugkomen in de luchtvaart. De bedrijven die de stagiairs inzetten zeggen dat ze juist wel goede begeleiding krijgen. Je autoramen krabben om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verstandig toch? Nou, dat pakte vanochtend even iets anders uit voor een vrouw in Roermond. Zij werd tijdens het krabben, krabben overreden door haar eigen auto. Ze startte de wagen, maar die reed met haar kinderen op de achterbank van een heuveltje af. Toen de vrouw de auto probeerde te stoppen, kwam ze met haar been vast te zitten. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen zijn opgevangen. En wat als de regering besluit dat alle katten dood moeten? Dat klinkt bizar, maar in Groot-Brittannië is er door de overheid serieus over gepraat. Tijdens het begin van corona. Toen was nog niet duidelijk hoe groot de rol van huisdieren was bij de verspreiding van het virus, vertelt een oud-minister bij Channel 4. There was an idea at one moment that we may have to ask the public to exterminate all the cats in Britain. Can you imagine what would have happened if we had wanted to do that? And yet there was for a moment a little bit of evidence about that. So that had to be investigated and closed down. in juli 2020 was een Siamese poes het eerste dier in de UK waarbij corona werd vastgesteld. Baasjes kregen daarna het advies om hun kat geen kusjes meer te geven. Het weer, veel zon, behalve in het noorden. Daar hangt wat meer bewolking. Graadje of 8 vandaag. Komende nacht kan het land inwaarts een gaatje vriezen. Morgen weer aardig wat zon en opnieuw zo'n 8 graden.